Hij is je hart niet waard. Hij speelt alleen met jou. Toch beheerst hij nu nog steeds je leven. Bij hem zie je geen kwaad, al is hij jou niet trouw. Want je zou hem alles willen geven, slechts voor zijn je ogen blind. Er is iets dat jou zo aan hem bindt. Is vergeefs dat jij nog op hem wacht. Want aan jou heeft hij nog niet gedacht. geen enkele zin dat je hart voor hem blijft slaan. Laat hem toch gaan, laat hem toch gaan. Denk niet meer aan hem, maar been a glisten